maar vanwege de corona-uitbraak betaalt Holland Casino de winst niet uit. Met het ministerie van Financiën is afgesproken dat het geld in kas blijft om de crisis door te komen. Holland Casino is al weken dicht. Online gokken kan niet, omdat de wet nog niet is aangepast. Bij de meeste kleine en middelgrote metaalbedrijven loopt het aantal orders door de coronacrisis terug. Volgens de Koninklijke Metaalunie worden de gevolgen van de crisis na de zomer goed zichtbaar als de orderportefeuille leeg is. Uit een enquête blijkt dat het merendeel van de ondernemers verwacht... dat ze ondanks de crisis overeind kunnen blijven. In Duitsland zijn er 170 nieuwe coronadoden bijgekomen. Iets meer dan er gisteren bij kwamen. Het totale dodental komt ermee op bijna 3000. Het aantal geregistreerde besmettingen in Duitsland daalt al wel voor de vierde dag op rij. De lockdown gaat ook in Australië nog zeker een paar weken duren, heeft premier Morrison gezegd. Steeds meer Australiërs willen dat de maatregelen worden versoepeld. Maar Morrison zegt dat de kans dan groot is dat er een nieuwe golf van zieken komt. Ook in Nieuw-Zeeland blijven alle maatregelen van kracht. In Aardenhout is Dirk van de Broek overleden... de grondlegger van de gelijknamige supermarktketen. Dirk van den Broek begon in 1939 op een melkkar in Amsterdam. In 1942 opende hij een melkwinkel... gevolgd door de eerste zelfbedieningszaak van Amsterdam in 1948. Na uitbreidingen en fusies heeft de keten nu 204 winkels... en ruim 22.000 medewerkers. Dirk van den Broek was 96. Het weer, wolkenvelden, in de loop van de dag van het zuiden uit meer zon.